Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Door te bellen met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. De aankomende Amerikaanse president sprak met haar over de nauwe economische, politieke en veiligheidsrelatie tussen de twee landen, liet het team van Trump weten. Het is voor het eerst sinds 1979 dat er contact is tussen een Amerikaanse en een Taiwanese leider. In dat jaar knoopte president Carter banden aan met China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt. Eh, Italiaanse premier Renzi heeft in Florence een laatste emotionele oproep gedaan op Italiaanse kiezers om hem te steunen. In Italië is morgen een referendum over een grondwetswijziging. Die is nodig om diverse hervormingen door te voeren. Die zijn volgens Renzi nodig om Italië beter bestuurbaar te maken. Als een plan wordt uitgevoerd kan Italië uitgroeien tot een van de sterkste landen in Europa, zegt de premier. Een paar maanden geleden zei hij dat hij zou aftreden als het nee zou worden. Volgens boekmakers is de kans groot dat hij zal verliezen. De financiële markten vrezen de gevolgen van een nee... dat de financiële positie van Italië nog verder zou kunnen verzwakken. De Portugese topvoetballer Cristiano Ronaldo heeft eind 2014 63,5 miljoen euro weggesluist via de Maagdeneilanden. Daardoor kon hij 35 miljoen euro minder belasting betalen. Dat schrijven NRC Handelsblad en andere Europese kranten en tijdschriften. Die hebben onderzoek gedaan naar belastingontwijking door topvoetballers. Het klokkenluidersplatform Football Leaks heeft meer dan 18 miljoen documenten uit de voetbalwereld aan de bladen beschikbaar gesteld. Naast Ronaldo zou onder meer ook de Duitse stervoetballer Mesut Özil belasting hebben ontweken. Het weer, vannacht droog met opklaringen. Minimaal landinwaarts rond het vriespunt met plaatselijk mist en kans op gladheid.